Morat wakili met het NOS-journaal. De Rabobank betuigt spijt voor zijn rol in de stikstofcrisis. Dat meldt Trouw. De bank zegt met gemengde gevoelens terug te kijken op de jarenlange schaalvergroting in de veehouderij. Deze week kreeg de Rabobank forse kritiek van het Wereld Natuurfonds. Het WNF, dat al jaren samenwerkt met de Rabobank... vindt dat de bank met concrete voorstellen moet komen om de landbouw te veranderen. De bank wil bijvoorbeeld boeren stimuleren om te investeren in robots... om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens het WNF is dit niet genoeg. Het commissariaat voor de media stelt een onderzoek in... naar de betrouwbaarheid van de journalistiek bij de publieke omroepen. In het onderzoek wordt onder meer Ongehoord Nederland genoemd... maar ook andere omroepen worden onderzocht. De ombudsman van de NPO concludeerde begin vorige maand... dat Ongehoord Nederland de journalistieke code van de NPO heeft geschonden... op het punt van betrouwbaarheid. Ook zou de omroep onjuiste informatie verspreiden. Russische troepen komen steeds dichterbij een grote energiecentrale ten noorden van Donetsk. Volgens Amerikaanse deskundigen waren er de afgelopen dagen zware gevechten in de buurt van die centrale. Het is de op één na grootste energiecentrale van Oekraïne en stamt nog uit de tijd van de Sovjet-Unie. In de stad Kharkov zou een woonwijk zijn getroffen door Russische raketten. Daarbij zouden drie doden en 23 gewonden zijn gevallen. De wedstrijd tussen Duitsland en Oostenrijk op het EK is gewonnen door de Duitsers. In de kwartfinale in West-Londen versloeg Duitsland de zuiderbuur met 2-0. Duitsland is in de halve finale de mogelijke tegenstander van Nederland. De titelverdediger moet dan zaterdag in de kwartfinales wel eerst zien af te rekenen met Frankrijk.